Lot met het NOS Journaal. De Rotterdamse politiechef noemt de railschoppers die gisteravond in Rotterdam gooiden met stenen en vuurwerk naar de politie criminelen die maar één doel hadden, namelijk het belagen van de politie. Volgens Westerbeke hebben agenten echt in het nauw gezeten. Hij stelt dat er heel wat moet gebeuren voordat een politieman zijn wapen trekt. Laat staan dat hij gericht schiet. De Rijksrecherche doet nu onderzoek naar de situatie. Bij de rellen gisteravond in het centrum van Rotterdam... zijn twee mensen gewond geraakt door een kogel. Volgens de politie allebei relschoppers. Tot nu toe zijn 51 mensen opgepakt. In Wenen zijn rond de 35.000 mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de nieuwe coronamaatregelen. Aankomende maandag gaat in Oostenrijk voor de vierde keer in lockdown. Ook zit er een vaccinatieplicht aan te komen en gaat de 2G-regel gelden. Waardoor veel mensen die niet gevaccineerd zijn zich ook na de lockdown minder vrij kunnen bewegen. De rechtse politieke partij FPE had opgeroepen om te demonstreren. Er is een aantal mensen gearresteerd voor het gooien van flessen naar de politie. Bij een vaccinatielocatie van de GGD in Emmen heeft vanavond korte tijd brand gewoed. Op dat moment was de locatie gesloten. De brand ontstond aan een rolluik aan de buitenkant van het gebouw. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. In de Eredivisie heeft FC Twente uit tegen Sparta gewonnen met 1-0... dankzij een doelpunt van Ricky van Wolfswinkel. De wedstrijd AZ tegen NEC is nog bezig. Het spel werd tijdelijk stilgelegd omdat supporters het AZ-stadion waren binnengedrongen. PSV heeft eerder vanavond thuis gewonnen van Vitesse. Het werd 2-0. Het weer vanuit het westen vanavond en vannacht wat meer regen. De minima liggen rond de 10 graden. Morgenochtend trekt de regen via het zuiden het land uit... en is er vanuit het noordwesten ruimte voor de zon.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 En ik werd eh, van de week op mijn vingers getikt eh, door een paar mensen die zeiden van... ik hoorde jou eh, vorige week op de radio allemaal party-update vertellen. Ja, dat klopt. Ik was zo slim om afgelopen donderdag mijn programma voor te bereiden. Alles op een USB-stickje te zetten. En eh, ja, die persconferentie. Ik heb het je verteld in de uitzending over die persconferentie. Maar helemaal niet bij stilgestaan <laughs> dat de feestjes ook gecanceld zijn. Dus eh, ja, tot nadere orde zijn alle clubs gesloten. In ieder geval tot 3, de 3 eh, december, ja. Dus dan is het weer afwachten. Hoor de muziek van Fred Again. Using the Blast Madonna met Maria. We've Lost Dancing. Begin dit jaar was het een hele grote hit. Om, waarom? Ja, corona. we we zaten bijna wereldwijd in een lockdown. En ja, we zitten er eigenlijk wel een beetje weer in, hè. Nu hoop discussies over de G2. Ja, ik ben eerlijk gezegd eh, niet discriminerend, maar wel eh, voor de 2G-norm. Eh, Waarom zou je denken? Want dan maak je onderscheid tussen gevaccineerden en niet gevaccineerden. Ja, dat is waar. Ik ben het ook niet eens met vaccinaties, hoor. Ik heb het nodig voor mijn werk. Daar moet je voor gevaccineerd zijn, anders zit ik thuis op de bank. Zie ik niet zitten. Maar eh, ja, laat wel eerlijk zijn. Als de horeca eh, eh, dicht blijft, dan gaat alles stuk. evenementen gaan stuk. Nou, doe ik alle evenementen hier in Nederland. Dus ja, dat moet blijven draaien. En dat kan blijkbaar alleen als 2G ingesteld wordt. Dus ja, ik, ik pleit ervoor. Dat alleen, ja, lullig bedoeld voor de niet-gevaccineerden. En ik ken genoeg mensen die niet gevaccineerd zijn. niks mis mee. Is je eigen keuze. Maar als dan moeten gaan kijken. Als dat de enige manier is om alles weer open te krijgen... ja, dan moet ik echt meestemmen met... Eh, ja, dan maar die 2G erin. Want eh, ja, ik, ik geloof er sowieso niet in. Hè. Laten we dat voorop stellen. Dus uh, eh, soepzootje en hè, gevaccineerden kunnen wel mensen besmetten... Als je het gehad hebt, heb je vrijstelling en kun je gewoon de wereld rondreizen. Nou, ik heb gehoord dat mensen het wel drie keer kunnen krijgen. Dus ja, we laten het een beetje in het midden. Maar gezelligheid, daar zitten we voor op de radio. En dat betekent een hoop lekkere muziek. Zometeen Agrees en Cherries met Do It To It. Maar eerst DB, nee DVBBS en Alu met Set Me Free. Hier in de Nightwalk op CFM Zandvoort. It's been too long. I know exactly what I need.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 All my ladies, pop your backs with it. With it with it. your hand. met de Do It To It. Ja, een leuke ding op de radio, want we moeten eigenlijk gewoon op de zaterdagavond niet denken aan die eh, kloot corona gewoon een beetje genieten van de muziek. Doe je ogen dicht. Een beetje vrolijke lichtjes aan. Gekleurde lichtjes misschien. LED-lampjes. En geniet alsof je in de club staat. Justin Bieber die eh, geeft op 13 januari 2023. Hij pakt het ruim aan. Eh, een concert eh, in de Amsterdam uh, Dome En de show maakt deel uit van zijn Justice World Tour. De Canadese zanger geeft tussen mei 2022 en maart 2023 in totaal ruim 90 shows concertreeks is ter gelegenheid van de release van zijn eh, recentste album Justice... dat in maart van dit jaar verscheen. En eh, ja, ik eh, was nooit echt fan van Justin Bieber... maar ik moet zeggen, hij gaat met zijn tijd mee. En nu hij een beetje redelijk volwassen is, maakt hij toch wel goede muziek. Dus ja, wie weet word ik ook uitgenodigd om op 13 januari 2023... naar het concert van Justin Bieber te gaan in Amsterdam, Ziggo Dan gaan we door met muziek. Clooney nu met Love You Like That. na na na na na na na na na na na na na na na comes the hot step, here comes the hot step, here comes the hot step, here comes the hot step, here comes the hot step, here comes the hot stepper.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 party still jumping. Two in the morning and the party still jumping. Two in the morning and the party still jumping. Two in the morning and the party still jumping. Two in the morning and the party still jumping. Two in the morning and the party still jumping. Two in the morning and the party still jumping. Two in the morning and the party still jumping. Jumping party still jumping and the party still jumping. Jumping party still jumping. Still party still jumping. Shit, so we gon' smoke an ounce of this. G's up, hoes down. Why you motherfuckers bounce at it? till six in the morning. So what you wanna do? She six in the morning, two in the morning, and the party still jumping. Two in the morning, and the party still jumping. Two in the morning, and the party still jumping. They ain't leaving till six in the morning. In the morning and the party still jumping. Two in the morning and the party still jumping. Two in the morning and the party still jumping. Party still jumping and the party still jumping. Party still jumping and the party still jumping. Party still jumping, jumping, party still jumping and the party still jumping, jumping. Shit, so we gon' smoke an ounce of this. G's up, hoes down, why you motherfuckers bounce to this? till six in the morning. So what you wanna do? She up it, up up up So what you wanna do? Up it, up it, up it, up up up So we gon' smoke an ounce of this. G's up, hold down, why you motherfuckers bounce at it? Ja, dat was Joshua uit de UK en uh, eh, Alcy James met Parties Jumping. En daarvoor de band Kim met uh, Somebody to Love. Aan nummer in een nieuw jasje gestoken. CFM Zandvoort, de party update. Nou, eh, op bijna alle websites in Nederland staat... Unfortunately, the Dutch government has decided to close all clubs with immediate eh, effect. Ja, mijn Engels is niet zo goed hoor, maar... Eh, when there is more information available, we will update you as soon as possible. Oftewel, helaas de overheid heeft natuurlijk, dat had je wel begrepen, hè, de clubs gesloten. Want eh, ja, clubs mogen niet open. Ja, dan kan je zeggen van ja, alle feest beginnen om 7 uur, s'avonds beginnen we om 7 uur. En om 8 uur doen we de deuren weer dicht. Ja, <laughs> het schiet niet op, hè. Er moet geld verdiend worden. En eh, ja, het kost allemaal hoop geld. Dan kan je ook zeggen van ja, we kunnen ook eerder open. Ja, dat kan. Maar eh, heel veel mensen werken op zaterdag en ja, zondag. Ja, hè, het is allemaal een beetje lastig. Als we vakantie hebben, dan kan dat. Maar anders is het gewoon heel erg lastig. Dus geen party-update. Eh, het, is, eh, het, is niet anders, hè. de nieuwe maatregelen voor evenementen... die uh, vorige week vrijdag tijdens de persconferentie zijn bekendgemaakt... zijn hard aangekomen bij natuurlijk evenementen en bij clubs... en ook bij de Sigodoom. De berichten wisselen de afgelopen dagen... maar vlak voor de persconferentie zijpelde langzaam door wat eraan zou te komen. We zijn enorm geschrokken. En dat zeggen ze ook bij de, de, de Sigodoom, hè. Ja, de emissionair premier Mark Rutte maakte bekend... dat evenementen vanaf zaterdag tot 6 uur mogen duren... en dat het totaal maximaal 12 150 bezoekers mogen komen. En ja, als je kijkt naar de Ziggo als voorbeeld... capaciteit van 17.000 man, Laat het hem niet worden, hè, met 1250 man. Het voelt als een klok. Alsof de klok weer een jaar is teruggezet. Wel we de afgelopen tijd al eh, alles goed hebben gedaan. Het bewijs daarvoor is ADE. Dan raakte 99,6 het totaal aantal bezoekers niet besmet. Mede daardoor hadden we goede hoop en eh, gingen we ervan uit dat het allemaal zou goed komen. Nou, alle regels gelden in ieder geval tot 4 december. Wat betekent dat 10 evenementen in de Ziegeldoom waarschijnlijk niet doorgaan. De beslissing daarop uh, is afgelopen maanden gevallen. Nou, misschien heb je het gelezen op de website en je hebt het vast met nieuws gehoord. Alles wordt gewoon gecanceld. Alhoewel, ik uh, van de week gebeld. Ik heb een klusje voor je in, uh, in Ahoy. Ik zei Ahoy. En gisteren was het evenement van Bluff af. nou, het was gecanceld voor publiek. Maar uiteindelijk was het op KPN en, eh, op radio was het live te horen. Het concert is doorgegaan zonder publiek. En eh, ik werd eh, gevraagd of ik zondag eventjes wilde langskomen. Het was wel een theatershowtje. Ja, dat mag wel als je maar 1250 man komen. Maar ja, hè, is het leuk. Dan hadden we nog een avond van de filmmuziek. Daar moest ik ook langskomen. En ja, dat evenement is ook weer gecanceld. Hè? Nou, zo kennen we nog honderd opnoemen. Het is gewoon een drama. Dus we wachten af wat het 4 december allemaal gaat doen. Of in ieder geval, ik meen 3 december komen ze terug, de Oelewappers. En dan gaan ze ons eh, nog meer slecht nieuws vertellen... dat het nog langer dan drie weken gaat duren. CFM's Zandvoort, Hatiras en Vincent Kahara met The Way. Je hoort het hier op CFM's Zandvoort in The Nightwalk. beat of, of my music became the bass line and the drums.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 Heeft eh, precies een week op één gestaan. En eh, Evan McVar, McVigar hield er twee weken vol. En bijna elke week hebben we nu een nieuwe nummer 1. Dat gaan kijken of het vandaag ook zo is. Deze week op 10, Amp eh, Fiddler, André en Dames met What Would You Do? Op 9, Return of the Jade met I'm In Love With You, samen met Melly O. Op 8, West End met Perfect, die extended mix. Op 7, Junior Jack in de David Fang remix van Stupid Disco. Natuurlijk ook een extra nummer 1 plaatje. Op 6 deze week Bob Sinclair met Save Our Soul, extended rework 2021, oftewel opnieuw uitgebracht op 5 Paul Blaisdell en Mr. J met Piano Live. Op 4 Jade met Welcome to the People. Op 3 Barry Dawn en Jam Cook met Back Tomorrow. Op 2 deze week Evan, we Evan McVigar <laughs> hebben we zojuist gedraaid hè, met uh, Tell Me Something Good. En deze week betekent dat we een nieuwe nummer 1 hebben. Deze nieuwe nummer 1 is van Mark Knight en Darius Siriusian met de eh, Get This Feeling. Is samen met de eh, Prospect Park. Je wordt opnieuw hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. De nummer 1, Mark Knight en Darius Sirosian met Get This Feeling. ZFM Zandvoort. vol tanden, beetje splaaggeblek. <laughs> ja, misschien komt het allemaal een beetje door. Eh, je weet wel, hè? We noemen het niet. Begint met een C en eindigt met na. Voor de muziek van Martin Eiken en Haley May met How I Feel daarvoor muziek van Ministry de La Funk en Justin Brown met Believe in the Mark Knight Extended Remix. En daarvoor natuurlijk de nummer 1 in de Nightwalk 10 van Mark Knight en Darius Sarosian. En tot zover ook dit uur van de Nightwalk. Niet getreurd, zometeen <laughs> nieuws en weer. Alleen maar narigheid op het nieuws. En dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks in de derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Met de My House Radio Show met DJ Cavaschelli. Te zeggen, blijf luisteren. Nog even een leuk plaatje. Roger Sanchez had jaren geleden een hit met Another channel. En dit keer heeft eh, Oliver Heldens, onze eigen Nederlandse DJ, hem onder handen genomen.